Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteren met een mes instak op mensen in een Brussels metrostation... had waarschijnlijk geen terroristisch motief. Wel wordt hij verdacht van poging tot moord en verboden wapenbezit, meldt de Belgische justitie. De man van 30 stak drie mensen neer in een metrostation vlakbij het hoofdgebouw van de EU. Een omstander filmde dat hij werd opgepakt. Bouger. Een van de drie slachtoffers ligt nog in het ziekenhuis. De andere twee zijn inmiddels weer thuis. Waarom de man hen aanviel is niet bekend. Zeven huizen in Arnhem zijn onbewoonbaar geworden na een grote brand die daar vanochtend vroeg uitbrak. De brand ontstond volgens de brandweer in twee herenhuizen en sloeg daarna over op een hofje erachter. Hoe de brand kon ontstaan is onduidelijk. Het kabinet vindt dat Nederlandse makers van computerchips meer moeten doen om te voorkomen dat hun chips in Rusland terechtkomen. Vorige week bleek dat er ondanks sancties nog miljoenen chips in Rusland terechtkomen via schimmige tussenhandelaren. En die chips worden in wapens gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. Minister Hoekstra wil ook kijken of inlichtingendiensten kunnen helpen om tussenhandelaren aan te pakken. En prinses Beatrix mocht vandaag 85 kaarsjes uitblazen. En dat niet alleen. Het is maar te hopen dat ze een hoop vazen en emmertjes heeft staan. Want bij het hek van haar paleis was het een komen en gaan van mensen die een bloemetje voor haar hadden. Ik heb een prachtig boeket, veel oranje met een beetje blauw gebracht... bij onze jarige beschermvrouwen, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. Een grote kringverjaardag met de hele familie zat er niet in. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en Amalia zijn op bezoek op Aruba. Maar ze waren haar niet vergeten. We al kunnen feliciteren vanochtend. Ja, eh, absoluut. het eerste ding dat we deden. Het eerste ding wat we deden vanochtend. Dus uh, ze was erg blij met het telefoontje. En ze is erg blij met het bezoek. Dus eh, we gaan het daarna thuis vieren nog een keer. Het weer nog, vanavond en vannacht helder en droog bij 2 tot 5 graden. Morgen bewolkt, regen en een stevige wind bij maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen knoop het Nes en Almere Haven is de vertraging een half uur.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 We zijn het eh, uur afgetrapt met Gene Emmons. Het nummer heet Real McCoy. En Gene Emmons speelt tenorsax. Hij werd vergezeld door John Coltrane op alt sax, Paul Kinichet op tenorsax... Pepper Adams op baritonsax... en Jerome Richardson op fluit... Matt Mel, Waldron op bas... George Joyner op eh, bas... en eh, Arthur Taylor op drums... En het album dat heet The Big Sound uit 1960. En dat klopt ook wel. Er was een enorme hoeveelheid geluid. Maar een heerlijk eh, tempo nummer om eh, twee uur mee af te trappen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Vandaag staat de trompet centraal. Ehm, maar zo af en toe komt er ook een nummertje met saxofoons eh, tussendoor. Want ja, er is nou eenmaal zoveel muziek op saxofoon gemaakt... dat je daar zoveel mooie nummers van kan vinden en eigenlijk niet omheen kan. Ik ga wel verder met een trompetist, namelijk met Dusko eh, Gojkovic. Het album net heette Easy Trumpet uit 1968. En hij wordt hierop uh, vergezeld door Pietro Leguani... die eigenlijk eh, Roland Kovacs heet. En Ode Hennessy doet mee op Sax. En het nummer dat heet Tell It Like It Is. En ik ga daarvan ehm, draaien ehm, All My Love... Kojkovic met All My Love. Ik ga verder met uh, Lia Klein. Zij is een eh, vocaliste. Ze is een Amerikaanse. Eh, ze heeft wel Oosterse afkomst. Ze is geboren in Japan. en en is eigenlijk ehm, naar Nederland gekomen en woont daar. En zij zingt natuurlijk. Ze speelt samen met John Rangel op piano. Mike op bas. Lorca Hart op drums. Derf Reklam op percussie. Larry Williams op trompet en Dan Weinstein op viool. Gaat u luisteren naar het nummer Oh Look At Me Now, Leah Klein. En het komt van haar album Playgrounds. girl who cared about love girl who cared about fortunes and such. I never cared much. Oh, look at me now. I never knew the technique of kissing. I never knew the thrill I could get from his touch. I never cared much. Oh, look at me now. I'm a new girl in a world this. With a new heart, a brand new start, I'm gonna be a Mrs. K. So I'm the girl who turned down lover. I am that girl who laughed at those blue diamond rings. One of those things, oh, <laughs> look at me now. Some new girl in a whirl Never knew love was like this With a new heart, a brand new start I'm gonna be a Mrs. Kent Miss So I'm the girl who turned down a lover I am that girl who laughed at those blue diamond rings One of those things, oh, look at me now <laughs> Oh, at me now. Lia Klein met het nummer Oh Look At Me Now van haar album Playground. En dan is het tijd voor uh, ja, mijn favoriete trompetist Lee Morgan ik ben al jaren fan van hem en ik heb al zijn albums eigenlijk uh, verslonden. En dit album wat ik mee heb genomen, dat heet Dizzy Atmosphere. En het nummer heet Whisper Not. Lee Morgan met Whisper Not. De volgende ehm, die klaar heb staan is Henk Mobley. Henk Mobley is natuurlijk een tenorsaxofonist... maar op dit album speelt hij samen met Woody Shaw... en Woody Shaw speelt trompet. En daarnaast Cedar Walton op drums, Leroy Williams op... Ehm, Cedar Walton op piano natuurlijk, Leroy Williams op drums... en Lee Otis op bas, Mickey eh, bas op bas, Eddie Deal op gitaar... Het is het eh, laatste album van Henk Mobley voor uh, eh, Blue Note. Hij heeft er in totaal wel twintig gemaakt. Daarna stortte zijn carrière een beetje in elkaar. Hij heeft een ehm, geweldig album afgeleverd als zijn laatste eh, album. En dat album dat heet um, Thinking of Home. Het is opgenomen in 1970. Het is pas in de jaren 80 uitgebracht. Wederom omdat Blue Note in die jaren 60 zo ontzettend veel muziek heeft opgenomen dat ze het gewoon niet allemaal tegelijk uit konden brengen. Het nummer heet Talk About Getting It. En gaat u luisteren onder andere Henk Mobley. About Getting It. Ik ga verder met een andere eh, fantastische trompetist... die we natuurlijk allemaal kennen. Chet Baker. Het nummer heet Leaving. Het is opgenomen in 1980. met trompetisten, maar ehm, gaan we een stukje terug in de tijd weer. We gaan terug naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Het album heette Jazz Blues. Het is een eh, verzamelalbum uit 1994. En het nummer wat ik heb uitgekozen is Love is Here to Stay. Be clear. I love is here to stay. Not for all year. but ever and a day. Oh, the radio and the telephone movies oh, that we know may just be passing fancies, and then time may go. love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They only made of clay, but verder met Bix Beiderbecke. Hij is een van de eigenlijk eh, allereerste jazzartiesten die eh, die naam heeft verworven. Hij is begonnen op de cornet, heeft zichzelf dat geleerd... en eh, luisterde veel naar, naar bands die op rivierschepen speelden... die de Mississippi afkwamen varen. En is toen eigenlijk naar Chicago gegaan. Daar speelden ook veel muzikanten uit New Orleans is bij een band gespelen, de Wolverines. En is daar eh, op een gegeven moment weggegaan in de jaren 20. komt terecht bij Frankie Drumbauer. En daarna kwam hij ehm, terecht in het eh, beroemde orkest van Gene Goldcat. En daarna eh, is hij overgestapt naar het Paul Whiteman Orchestra. Dat was in die tijd de best betaalde jazzorkest. En daarin eh, speelt hij onder andere samen met Bing Crosby. En gaat u luisteren naar het nummer You Took Advantage of Me. Bix Beiderbecke, Bing Crosby met het Paul Whiteman Orchestra. much worse when you're near. Here I am with all my bridges burned, just a baby in arms where you're concerned. So lock the doors and call me cause you took advantage of me. Pix Beiderbeckie. Begon op cornet, later op de piano en op de trompet verder gegaan. Ik ga gauw verder met Cootie Williams. Cootie Williams staat natuurlijk bekend om eh, zijn optredens in eh, het orkest van Duke Ellington. Maar hij heeft ook een aantal albums samengemaakt. En ik heb ervan uitgekozen Cootie Williams en His Orchestra. Het album heet Cootie Williams in Hi-Fi en het nummer heet My Old Flame. Williams met My Old Flame. Ik ga verder met een duo dat eh, niet eh, zo gauw tegenkomt. Het is Winter Marsalis en Eric Clapton. En beide zijn eigenlijk eh, ja, liefhebbers van, van oude muziek uit de New Orleans jazz. En beide zijn ehm, mensen die streven naar synthese. Ik bedoel, ze mee de muziek samen te brengen en te, in de vorm zoals het bedoeld is. Ze zijn geen vernieuwers maar ze zoeken de elementen van hun eh, idolen op en eh, proberen die muziek weer tot leven te brengen. En in 2011 hebben zij een eh, concert gedaan in de Lincoln Center. En daar, het album is opgenomen, dat heet Play the Blues Live. En gaat u luisteren naar The Last Time. Winter Marsalis en Eric Clapton. me, I mean, it's the very last time. Well, it's the last time. Honey, babe, I mean, I don't want you no more. Well, I don't care, you can tell your brother. Stop your regular twisting, mama, cause I ain't going no further. It's the last time. Honey, babe, I mean, it's the very last time. I said, doo doo doo doo doo doo U luistert naar Eric Clapton en Winter Marsalis. Dit was het laatste nummer van CFM Jazz voor vandaag. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het was een plezier om het samen te stellen en te presenteren. Ik ben er eh, in maart weer. Volgende week is hier Peter de Moer.